Het geld dat ze overhouden kan worden besteed aan onderwijsvernieuwingen. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad dat vandaag is gepresenteerd. Volgens de Onderwijsraad kunnen scholen doelmatiger werken als docenten bijvoorbeeld hun uren opschrijven. Ze houden dan precies bij hoeveel tijd ze kwijt zijn aan lesgeven, administratie en andere werkzaamheden. Dat geeft inzicht in de kosten. Ook adviseert de onderwijsraad om sommige leerkrachten die extra inzet tonen beter te belonen dan anderen. Dat zou motiverend werken. Een andere aanbeveling is dat de onderwijsinspectie toezicht gaat houden op de bestedingen van een school. De scholen in het basis- en het voortgezet onderwijs zijn bang dat het advies wordt gebruikt om bezuinigingen door te voeren. Het Israëlische leger doet een eigen onderzoek naar de oorlog in de Gazastrook begin dit jaar. Bij de grensbos Eres zijn al 70 Palestijnen uit de Gazastrook gehoord. Dat heeft het Israëlische, leger gezegd tegen de NOS. Het onderzoek richt zich volgens Israël onder meer op plundering, geweld tegen gevangenen en het schieten op burgers met een witte vlag. Volgens verslaggever Sander van Hoorn zijn de ondervraagde Palestijnen eerder gehoord door de commissie Goldstone. Die beschuldigt Israël van oorlogsmisdaden. Volgens Israël heeft het eigen onderzoek niets te maken met die commissie... en doet Israël altijd onderzoek naar eventuele fouten. Palestijnse mensenrechtenorganisaties hebben geadviseerd aan het Israëlische onderzoek mee te werken. De politie in Brabant heeft met de arrestatie van tien mensen waarschijnlijk een reeks gewapende overvallen opgelost. De overvallen vonden plaats in onder meer Diesen, Bergijk, Deurne, Weert en Gelderop. De daders hadden het voorzien op cafetaria's, pizzeria's, supermarkten en een benzinestation. Omdat de bende waarschijnlijk ook actief was in België... is er bij een onderzoek samengewerkt met de Belgische justitie. Het weer bewolkt en af en toe regen. In het zuidoosten kans op wat zon. Het is 13 graden. Vanavond en morgen gaat het aan zee hard waaien. Verder blijft het in het weekend wisselvallig en vrij zacht. Met temperaturen tussen 12 en 15 graden.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 De 43e aflevering van deze jaargang. Vandaag vrijdag de 13e november van 2009. Het is maar de vraag of het allemaal goed gaat dan de komende twee uur. Deze week in de lijst 17 stijgers. Vijf blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. 15 dalen één of meerdere plek en dan houden we in totaal nog drie platen over. En die komen nieuw binnen deze week. Na 18 weken uit de lijst de eh, Black Eyed Peas, I Got A Feeling. Vorige week nog het langst genoteerd met 18 weken. Nu verdwijnen ze van het toneel. Hetzelfde geldt voor Beyoncé met Ego. Silly Boy van Eva Simons verdwijnt ook uit de lijst. En de laatste twee allebei na 12 weken erin te hebben gestaan. Ook 12 voor september, Because I Love You. Maar dat zijn het aantal plaatsen wat ze deze week als de snelste stijger omhoog gaan. De met TikTok is de snelste daler van deze week. In totaal 14 plaatsen bij elkaar. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Pitbull met Hotel Room Service. Ook hij zakt 14 plaatsen naar beneden. Hij heeft wel een ander pluspunt. Jij staat namelijk met 15 weken deze week het langst genoteerd in de lijst. Vorige week nog op 25 en nu in de 15e week. Dus zak het naar 39.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 Pitbull Hotel Room Service. Brengt ons meteen bij de eerste nieuwe binnenkomer alweer van deze week. En heel even hadden we de goede hoop dat Mika nu eindelijk duidelijk en consequent in zijn singlekeuzes had. Nadat eh, We Are Golden wereldwijd de eerste single was, leek Blame It On The Girls het tweede nummer van het album The Boy Who Know Too Much dat een eh, release zou krijgen. Dit klopt ook gedeeltelijk wel, alleen was dit alleen voor Japan en Amerika. Voor ons heeft de halve Libanese zanger een eh, ander nummer gekozen, namelijk Rain. Vorige maand speelde Mika al een prachtige akoestische versie van het nummer bij Lieve Paul. En dat blijkt toch eh, te werken als je zoiets doet. Want Mika komt deze week gewoon binnen in de Euro Breakdown. Er zijn nog niet echt hoge stappen die hij maakt, maar ja, hij staat er toch weer. Onze Libanese zanger Mika met Rain deze week nieuw binnen op 38. samen met Rain komt deze week binnen op 38. Op 37 vinden we dan de Freemasons samen met Sophie Ellis Bextor. Heartbreak Make Me Dancer zak het van 36 eh, naar 37. La Rocks met Bulletproof zakt ook eh, naar beneden. Vorige week nog op 30, deze week zak het naar 36. En op 35 vinden we een dame die eh, toch aardig wat platen al in de lijst gehad heeft. We hebben het over Lady Gaga. Nederland heeft net E1 eh, e Nothing Else IKC voorgeschoteld gekregen. Of de nieuwe single staat alweer klaar van deze Future of Pop. Het nummer heet eh, Bad Romance en is de eerste single van een re-release van The Veen. En die krijgt trouwens de titel The Veen Monster. 24 november ligt deze in de winkels. Bad Romance is weer een typisch Gaga-nummer dat eh, zo nu en dan ook wel te horen is. En aardig wat overeenkomsten zal hebben met de mega-hit Pokerface. Maar dat maakt het er allemaal niet minder om. Gelukkig staat de Fame eh, Monster bomvol nieuw materiaal en zijn het niet slechts eh, drie extra nummertjes of zo die erop staan. komen deze dame dus nog wel eh, vaker tegen in de hitlijst van Europa. In ieder geval deze week komt ze ook weer nieuw binnen. Op 35 is het Lady Gaga met Bad Romance. Oh, alle 100 grootste hits van het afgelopen jaar op een rijtje in Eurohit.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 Let's make sure they that special somebody. young money Daniel Merriweather. Impossible. Vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 34. Deze week gaan er drie plekken vanaf en komt hij terecht op nummer 31. Op nummer 40, Caro Elmerad, Back It Up. Drie plaatsen verlies in de 11e week. Pitbull Hotel Room Service, 15 weken lang al in de lijst. Zakt wel 14 plekken naar beneden naar 39. Mika met Rain, nieuw binnen op 38. Freemason, Sophie Ellis Baxter, Heartbreak, Make Me a Dancer zakken één plek naar beneden. La Rocks met Bulletproof zak van 30 naar 36, dat alles in de 14e week. Lady Gaga met Bad Romance nieuw binnen op 35. 14 weken in de lijst, 5 plaatsen verlies, zakken dus naar 34 Madonna Celebration. Keisha met TikTok staat nu 12 weken in de lijst, zakte 14 naar beneden, van 19 naar 33. Drake, The Best I Ever Had, kwam vorige week binnen op 38, gaat deze week omhoog naar 32. Daniel Merriweather, Impossible hoorden we net en die ging dus omhoog van 34 naar 31 nummer 30 vinden we dan de laatste nieuwe binnenkomen alweer van deze week. En pas dankzij het wonderschone Chasing Cars leerde het grote publiek in Nederland Snow Patrol kennen. Dat terwijl de Schotse band hiervoor ook al uitstekende singles had uitgebracht hoor. Zoek ze maar eens op op internet. Run, Chocolate en uh, eh, You're All I Have waren drie grote hits die eh, Snow Patrol ook gehad heeft. Na nou, Chasing Cars is Snow Patrol uitgegroeid tot een van de lievelingen van de Nederlandse radio met hits als de, eh, Crack the Shutters en Shut Your Eyes. Niet zo raar, want de muziek van de frontman Carrie Lyboy en consorten leent zich uitstekend voor elk radiostation. Zo ook de nieuwe single Just CS, die eh, terug te vinden is op het nieuwe album Up To Now. Deze dubbelaar met de 30 tracks is eigenlijk een must voor iedereen die nog eh, geen of slechts één Snow Patrol album in bezit heeft. Alle grote hits staan namelijk op dit album, maar ook drie nieuwe nummers. Waaronder dus eh, Just cs Yes nummer geschreven door Lieboy zelf. Met eh, wat oorspronkelijk bedoeld was. Trouwens voor het album van de Pussycat Dolls. Maar nu dus eh, door Snow Patrol zelf gemaakt.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 running Pika Carey Underwood natuurlijk. Cowboy Casanova. Het vierde seizoen eh, van American Idol, dat eh, won zij trouwens. Ondertussen werd ze ook eh, genomineerd voor een Grammy Award. Die ze overigens niet in de wacht sleepte. Helaas voor haar, maar met Cowboy Casanova staat ze nu alweer 7 weken lang in de lijst van Europa. En blijft ze staan op nummer 26. Daarvoor september. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op 39. Because I Love You. Ze stijgen deze week naar 27. Daarvoor hoorde je ook nog Alicia Keys, It Doesn't Mean Anything. Tot 32 ging zij omhoog naar nummer 28.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 Dus ze blijven lekker waar ze zaten. Op nummer 30 kwam nieuw binnen Snow Patrol, Just Say Yes. Nummer 29 was er voor JC, Run This Town. 12 weken in de lijst, van 20 zak het naar 29. Alicia Keys, It Doesn't Mean Anything. Van 32, eh, vier plaatsen omhoog naar 28. Staan nu 3 weken in de lijst. September Because I Love You ging van 39 naar 27. Dat alles in de tweede week. Carrie on the Wood, Cowboy Casanova, 26e vorige week en ze blijft zitten. Deze week namelijk ook op 26, dat alles in de, de zevende week dat deze dame in de lijst staat. En volgens Albert-Jan Vos moet ze nog heel lang erin blijven. Alle stoelen moesten weer aan de kant en hij zit te dansen hier in de studio nou. Je had erbij willen zijn. Bob klaar en Shabba Ranks, Love You No More. Vorige week stonden ze nog op 16, deze week zakken ze naar 25. Michael Jackson, This Is It, tweede week in de lijst. Zeven plaatsen omhoog, van 31 naar 24. Britney Spears met Order, de derde week, eh, derde week in de lijst van Europa. 27 vorige week, deze week omhoog naar 23. De Editors Babylon blijven dus staan op 22. Wylon Wicked Way zakte 10 van 11 naar 21, dat alles in de tiende week. En als laatste plaat tot aan het nieuws Dan krijg je de plaat van eh, Michael Bublé. Een klein stukje helaas maar, maar ja, het nieuws is onverbiddelijk en we gaan gewoon door. Van 23 drie plaatsen omhoog naar nummer 20.